Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat vorige week na een bezoek aan een uitgaansgelegenheid in Enschede positief is getest op corona, is opgelopen naar 165. Dat bevestigde GGD na een bericht door dagblad Dubantia. Er waren vorige week zaterdag naar schatting 600 mensen. Vrijdag werd al bekend dat zeker 60 bezoekers van de discotheek corona hadden opgelopen. De GGD heeft iedereen opgeroepen zich te laten testen. Vorige week mochten nachtclubs na lange tijd weer open. Wie naar binnen wil moet een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs laten zien. Bij het RIVM zijn afgelopen dag 1239 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het zijn er ruim 100 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook. Zo'n 843 positieve meldingen per dag. Een stijging van 36 in vergelijking met de weken voor. Er werden bij het RIVM geen overleden coronapatiënten gemeld. Het KNMI wil weersverwachtingen gaan maken die veel gedetailleerder zijn. weerswaarschuwingen op provinciaal niveau zijn niet meer van deze tijd. We willen op dorpsniveau waarschuwen, zegt het instituut. Op 18 juni waren er in Nederland stevige buien die plaatselijk heel heftig waren. In Leersum ontstond door een valwind voor ruim 7 miljoen euro schade. Voor een systeem met gedetailleerde verwachtingen kijkt het KNMI naar de Verenigde Staten... waar lokaal wordt gewaarschuwd voor tornado's. De negende etappe van de Tour de France is gewonnen door Ben O'Connor. In de bergetappe kwam de Australiër na een lange ontsnapping met grote voorsprong over de finish. Gele truidrager Pogachar werd zesde op ruim zes minuten... en hij behoudt daarmee de leiding in het algemeen klassement. O'Connor staat nu tweede en Oeran derde. Wilco Kelderman kwam vandaag als dertiende binnen en staat in het klassement nu zevende. Het weer buien met onweer en plaatselijk veel regen. De buien trekken naar het noorden weg... Vannacht is het een graad of 14. Morgen is het droog en dan schijnt af en toe de zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog steeds file op de A1 Amersfoort Amsterdam... tussen Naarden en Muiden 6 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Het komt door werkzaamheden op de A9 dit weekend.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 Christmas. Heels on six inches, waist inch, smook, laugh fit. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. oh. oh, oh. like peaches, money long like beaches, Rolls Royce screeching, Rolex gleaming, blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. waistline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh. All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my your feet back on the ground.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 Said I was doing dumb shit all the time. Cause broken dreams won't pay your bills at all. I heard it was the wrong things I get right. I'm blaming all the monsters in my mind. With stories from outside these prison walls.